volgens de Duitse politie is de ontruiming rustig verlopen. Uiteindelijk is er niets gevonden. Het gaat om dezelfde markt als waar drie jaar geleden ook een aanslag was. Een terrorist reed twaalf mensen dood met een vrachtwagen. In Den Haag is een man doodgestoken op straat. Dat gebeurde aan het begin van de avond in stadsdeel Laak. Een paar uur later overleed hij. Over de identiteit van het slachtoffer is verder niets bekendgemaakt. De politie heeft drie verdachten opgepakt. De vijf verdachten van de groepsverkrachting in Den Bosch zitten weer vast. De rechtbank besloot gisteren in hoger beroep dat de mannen die eerder hun rechtszaak in vrijheid mochten afwachten toch vastgezet moesten worden. Ze moesten zich binnen 24 uur melden. Eén van hen was al opgepakt bij een vechtpartij. De anderen hebben zich te laat, maar wel gemeld. De advocaat van de zus van Ridouan Taghi wil dat er een onderzoek komt naar de manier waarop de vrouw is gearresteerd en hoe informatie over haar in de media is terechtgekomen. Ze wordt verdacht van witwassen en werd maandag aangehouden. De hem zegt niet naar buiten te hebben gebracht dat de zus van Taghi was opgepakt. De politie in Amsterdam heeft bij een inval in een wietplantage tien mensen opgepakt die daar op dat moment aanwezig waren. De politie was getipt dat er een plantage in een loods in Amsterdam-Oost zou zitten. Toen agenten gingen kijken troffen ze zo'n 800 wietplanten aan. En in de eredivisie kwam Willem II niet verder dan 0-0 tegen Fortuna Sittard. Eerder vanavond heeft PSV zonder veel moeite gewonnen van Pek Zwolle. Het werd 4-1. Sparta was te sterk voor AZ in een duel dat eindigde in een 3-0 overwinning voor de Rotterdammers. In de 75ste minuut hielden de Sparta-fans nog een eerbetoon... voor de eerder overleden Jules Deelder. Het weer nog. In de loop van de nacht gaat het op steeds meer plaatsen regenen. De minima liggen rond de 5 graden. Morgen begint regenachtig.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 something about house music anyway. Something about the song and the way you vibe, the way you ride through me. So much love in the house and that breeze, the colorful, the joy, the music, the spiritual vibe, you know, spiritual connection, the soul thing, the body thing. In this house, we all are equal. With me. dream of you. you. Ravistelli. My House Radio Show. fijne dagen.